Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op energieinstallaties zijn de afgelopen dag zeker vier doden gevallen in Oekraïne. Tientallen mensen raakten gewond en in heel Oekraïne is er stroomuitval. Oekraïne had Rusland opgeroepen tot een staakt het vuren tijdens de kerstperiode. Maar het Kremlin wil de gevechten pas staken als er een deal is over het beëindigen van de oorlog. Oekraïne heeft daarvoor samen met de VS een plan opgesteld. Rusland zegt dat nog te bestuderen. In Bangladesh is een belangrijke oppositieleider na 17 jaar ballingschap terug in het land. Tariq Rahman is teruggekeerd om namens zijn partij, de BNP, mee te doen aan de parlementsverkiezingen in februari. Hij maakt een goede kans om de nieuwe premier te worden. Rahman werd vandaag onthaald door honderdduizenden aanhangers. Hij beloofde hen dat hij van Bangladesh een inclusieve natie zal maken. De vorige premier Hassina stapte vorig jaar augustus op na wekenlange protesten waarbij honderden doden vielen. Sindsdien verkeert het land in een politieke crisis. De man die maandag in Italië vanuit een auto op een wielerploeg schoot, is opgepakt. Volgens de Italiaanse politie was de 25-jarige man gefrustreerd over de vertraging die hij opliep achter het trainingsgroepje. Op beelden was te zien dat de auto naast de renners ging rijden, afremde en twee keer schoot. Niemand raakte gewond. De Koninklijke Nederlandse Schaatsbond houdt de Nederlandse ijsvloeren nauwlettend in de gaten. Mogelijk kan ergens in de komende dagen de eerste marathon op natuurijs worden gereden. Volgens kenners is zaterdag de grootste kans dat dat lukt. Vandaag werd er op verschillende ijsbanen al geschaatst. Morgenochtend kan dat waarschijnlijk ook. De temperatuur bleef vandaag in de beeld de hele dag onder nul. Daarmee is het de eerste ijsdag van deze winter... en de koudste eerste kerstdag in ruim 30 jaar. Het weer dan. Het is helder en vannacht gaat het overal een paar graden vriezen... tot min 7 graden op de koudste plekken. Morgen opnieuw veel zon en het wordt dan tussen de 0 en 3 graden.